choose you. I nearly heart. We were song and vice. And I dance all days. We would go on cries. When I, you, and everyone we knew to believe, to sharing what was true. Oh, I said, that's all there's love.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 Het oude deel van het complex uit de 13e eeuw is verwoest. De abdij is beroemd vanwege zijn trappistenbier. In totaal is zo'n 100.000 liter trappist verloren gegaan bij de brand, maar de brouwerij zelf is niet beschadigd. Volgens een woordvoerder van de abdij ligt de productie van het trappistenbier nu stil, maar zal de brouwerij over enkele dagen weer volop draaien. Bij de brand in het klooster zijn geen gewonden gevallen. De brandweer vermoedt dat een oververhitte generator de oorzaak is geweest van de brand. De zeven presidentskandidaten die in Wit-Rusland na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag werden opgepakt, zijn nu formeel aangeklaagd. Ze kunnen wegens het organiseren van een volksoproer een gevangenisstraf van 15 jaar krijgen. Tienduizenden mensen trokken op 19 december door de straten van de hoofdstad Minsk om te protesteren tegen de overwinning van president Lukashenko. De oproerpolitie greep hard in. De oudste dochter van de zingende familie Von Trapp is overleden. De familie stond model voor de film The Sound of Music. Agatha Von Trapp was een van de tien kinderen van de Oostenrijkse marinekapitein Georg Von Trapp. Door de crisis verloor Von Trapp zijn fortuin, waarna de familie zich met zingen in leven hield. Nadat Oostenrijk was ingelijfd bij nazi-Duitsland vluchtte de familie naar de Verenigde Staten. Het verhaal van de Von Trapps werd in 1965 verfilmd. Agathe, in de film verbeeld als Liesel, was het niet eens met de manier waarop de familie werd geportretteerd in The Sound of Music en schreef er een boek over. Ze woonde al jaren in de staat Maryland in Amerika en runde daar een kinderdagverblijf. Agathe Von Trapp werd 97 jaar. Dan het weer nog. Vannacht droog op veel plaatsen mist. Het is 0 graden in het zuidwesten en min 10 in het noordoosten. Overdag